Dikter de met het NOS Journaal. Een commissie van zwarte lijst gehaald. Op die lijst staan ruim 100 leden van de Taliban. Hun tegoeden zijn bevroren, ze mogen niet reizen en ze mogen geen wapens kopen. Vier van hen zitten in de Hoge Raad voor de Vrede... en doen mee aan voorbereidingen van vredesbesprekingen tussen Afghanistan en de Taliban. De VN wil duidelijk maken dat het loont om bij te dragen aan de vredesbesprekingen. De Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders op Woningcorporaties vinden dat minister Donner bij wet moet vastleggen wat een toezichthouder mag verdienen. Sinds juli vorig jaar gelden normen voor woningcorporaties, maar lang niet alle instellingen houden zich daaraan. Een vijfde van de toezichthouders verdient meer dan is toegestaan. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft in alle Britse kranten een pagina grote advertentie geplaatst waarin hij spijt betuigde over het afluisterschandaal. Zijn krant News of the World luisterde de telefoons af van prominente figuren en nabestaanden van geweldsslachtoffers. Murdoch belooft in de advertentie dat hij stappen zal ondernemen. Door de problemen met zendmasten zijn twee noodzenders opgericht. één in Hilversum, de andere in het Friese Tjerkgaast. In delen van Midden-Nederland is Radio 1 weer te horen. Veel gebieden in Noord-Nederland zijn ook de andere publieke zenders weer in de lucht. De problemen met de zendmasten ontstonden gisteren na brand in zowel de zender in Lopik als die in Smilde. De zendmast in Smilde stortte deels in. Onderwijsminister Van Bijsterveld heeft tienduizenden geslaagde VMBO'ers een felicitatiekaart gestuurd. Daarmee wil ze hen overtuigen om een vervolgopleiding te doen, omdat veel geslaagden vergeten zich tijdens de vakantie in te schrijven voor een opleiding. Gezakte jongeren krijgen een brief van de minister waarin ze hen aanspoort het komend schooljaar alsnog het diploma te halen. Het weer eerst nog hier en daar zon, vanmiddag bewolkte, van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee en een graad of 24 in het binnenland.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 about my lady I know that sounds kinda mean But me and my old lady Have fallen into the same old dull routine So I wrote to the paper Took out a personal ad And though I'm nobody's poet 爱情。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 of a magazine, magazine.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 be your man staring at their shoelaces when all anyone wants to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got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 internet. www.zfmzandvoort.nl nobody's home met een bakkie erbij. Welke tent eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar even gewoon hier, eh, als je die niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruit?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 Girl, you're such a bad your love Can't get enough of your love mercy for the king, no mercy for the soldiers